7 met het NOS Journaal. De voormalige First Lady Nancy Reagan is overleden. Amerikaanse media melden dat ze is gestorven aan hartfalen in haar huis in Los Angeles. Haar man Ronald Reagan was van 1981 tot 1989 president. Beiden waren acteur toen ze elkaar ontmoetten. Ze zou meer invloed op het presidentschap hebben gehad dan andere First Ladies. Nancy Reagan was 94 jaar. Er dreigt een overvloed aan ingezameld plastic, zeggen inzamelaars en afvalbedrijven tegen de NOS. Er komt steeds meer recyclebaar plastic op de markt, maar door de lage olieprijs kiezen producenten weer vaker voor nieuw plastic in plaats van gebruikte plasticflessen te recyclen. Olie is de belangrijkste grondstof voor het maken van kunststof. Daardoor is nieuw plastic goedkoper geworden. Inzamelaars en afvalbedrijven zijn bang dat het plastic dat nu wordt opgeslagen uiteindelijk in de afvalverbrandingsinstallaties verdwijnt. Voetbal. Feyenoord heeft voor de derde keer in één week gewonnen. Na de competitiezegen vorige week tegen Utrecht en de bekerwinst donderdag op AZ wonnen de Rotterdammers in de eigen Kuip met 3-1 van Cambuur. De doelpunten waren van Toornstra, Kuit en Elia. Eerder won Ajax met 4-0 de uitwedstrijd tegen Willem II. Een andere uitslagen NEC Heracles 1-0, AZ Excelsior 2-0 en Rode JC Vitesse werd 1-2. Het is Irene Wust niet gelukt goud te pakken op de WK Allround in Berlijn. De vijfvoudige winnares was in de afsluitende vijf kilometer niet opgewassen tegen de Tsjechische Martina Sablikova, die er met de titel vandoor ging. Wust pakte zilver en het brons was voor Antoinette Jong. Eerder sleepte Sven Kramer zijn achtste allround wereldtitel in de wacht. Het weer vanavond en vannacht buien. In het zuiden en westen kan sneeuw vallen. Ook morgen overdag buien met regen of natte sneeuw, maar ook af en toe zon.